Dat heeft burgemeester Abu Talib gezegd op een persconferentie. In de regio Rotterdam zijn tot twee uur vannacht 24 aanhoudingen verricht. Vorig jaar werden in de hele nacht 86 mensen gearresteerd. In Capelle aan de IJssel in Hoek van Holland trad de ME op... maar om veel meer dan wat klierende jongeren ging het niet al dus aan Taleb. Na de strandrellen in Hoek van Holland van augustus... is de Rotterdamse politie erop gespitst de zaken in de hand te houden. Er zijn 1100 agenten ingezet. In Den Haag waren vroeg in de nacht al 25 mensen opgepakt... en rond een uur of vier waren 17 autobranden geteld. Minder dan vorig jaar. In de regio Utrecht zijn 30 auto's in vlammen opgegaan. Ook werd op verschillende plekken de ME ingezet om gewone agenten te helpen met arrestaties. De politie zegt dat er enkele tientallen arrestaties zijn verricht. De Amsterdamse ME hoefde nergens in te grijpen. Volgens een woordvoerder was het redelijk rustig in de hoofdstad. Een volledig overzicht van incidenten en arrestaties in de grote steden wordt in de loop van de dag verwacht. President Obama heeft de eerste rapporten gekregen over de mislukte aanslag op een vliegtuig bij Detroit. De rapporten gaan over de gaten in de beveiliging die het mogelijk maakten dat de Nigeriaanse dader met de explosieven aan boord kon komen van een vlucht naar de Verenigde Staten. Van de Nigeriaan bleken allerlei gegevens bekend te zijn bij de verschillende Amerikaanse veiligheidsdiensten, maar die werden niet doorgegeven. Obama is nu op vakantie in Hawaii, waar hij de voorlopige rapporten zal bestuderen. Dinsdag heeft hij een bespreking met de hoofden van de veiligheidsdiensten.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 Van Pallias of Jeruzalem, Hilversum drie bestond nog niet, Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een leer. Van Pallias of Jeruzalem.